om een doorbraak te vinden in de impasse bij de kabinetsformatie. Hij zei dat hij op zoek wil naar inhoudelijk cement... Bij de formaties van 2007 en 2017 waren er soortgelijke overleggen op hetzelfde landgoed. Beide keren hadden die succes. Virologen vrezen deze winter een griepepidemie. Door de versoepeling van de afstandsmaatregelen zullen andere luchtwegvirussen weer de kop opsteken, denken virologen van het Amsterdam UMC en het LUMC. De griep kan zelfs heviger zijn dan anders, doordat minder mensen er weerstand tegen hebben. Door de coronamaatregelen was influenza anderhalf jaar helemaal weg. Bij Ede wordt vandaag met luchtlandingen en kransleggingen het begin herdacht van operatie Market Garden in september 1944. Parachutisten van de 11e luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht springen uit hun vliegtuigen boven de Ginkelse heide. Doel van de operatie was om de bruggen over de grote rivieren in handen te krijgen. Bij Arnhem mislukte de poging om de laatste brug te veroveren. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel van het pact is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt... en een onderzeebootorde van 40 miljard dollar met Frankrijk opzegt. Frankrijk is daar woedend over. In 180 landen, waaronder Nederland, wordt vandaag op veel plaatsen zwerfvuil opgeruimd. Gebeurt in het kader van World Clean Up Day. Onder meer langs de Maas, rond de Waddenzee en aan de Noordzeekust gaan duizenden vrijwilligers troep opruimen. Maar ook in veel steden en dorpen zijn er schoonmaakacties. Het weer vanmiddag overal zon. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen ook zon, afgewisseld door bewolking en meestal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam over de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden.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 Op een baby, op een fucking lockdown. a lockdown the world, so I'm walking, keep back at that. My jongens auto in de auto, back at that. Mm-hmm. my way, pay, pay, pay, day, blaas de link, fokkels met t-shirt, strak, back at mm-hmm.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema mal amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. sempre cantare, per non sempre cantare, per non sempre cantare.